Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft aanwijzingen dat de ontploffingen in Den Haag... waren gericht tegen de bruidsmodezaak op de begane grond. Dat heeft een woordvoerder gezegd in het tv-programma Opsporing Verzocht. Waar de aanwijzingen op zijn gebaseerd, zei hij niet.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 De motie uit de koker van de VVD schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. De ChristenUnie en de SP besloten daarom hun steun in te trekken. Ook het CDA en NSC zeggen de ophef te betreuren, maar blijven de motie steunen. Ook de PVV, BBB, Forum voor Democratie, JA21 en de SGP stemden voor. Daarmee blijft de motie van kracht. Schrijver Maarten het Hart krijgt de PC Hoofdprijs voor zijn hele oeuvre. De jury van de belangrijkste Nederlandse literatuurprijs noemt het Hart een meesterlijke verteller. Maarten het Hart schreef zo'n twintig romans en vele essays, novellen en andere verhalen. Zijn grote doorbraak kwam in 1978 met een vlucht regenwulpen... dat in 1981 werd verfilmd. Het weer. Vannacht blijft het op de meeste plekken droog bij een graad of 3.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 Eh, tot 12 uur vannacht ben ik bij u hoor. Advent is begonnen en dat duurt tot 24 december. En dat betekent dat wij eh, bij, eh, tussen app en natuurlijk ook aandacht gaan geven aan kerstmuziek. Maar ik probeer het wel een beetje origineel te houden. Niet allemaal dezelfde hits van Last Christmas, I Gave You My Heart en nou ja, allemaal die hele bekende dingen. Ik wil ook eens wat, eh, wat, wat, meer onbekends doen. En ook van hele uh, artiesten die in de jaren 60 leefden, zeg maar. Bijvoorbeeld Elvis bijvoorbeeld. Wat nou heel leuk eh, om te melden is, luisteraars... dat de zender weer on air is op 106.9 FM. U kunt hem weer beluisteren. Hij is ook een tijdje uit geweest. Eh, we hebben een stroomstoring gehad hier in de regio Kennemerland... Eh, waardoor de zender eh, ja, is opgeblazen eigenlijk. Dus dat opblazen gebeurt niet alleen in Den Haag, dat gebeurt hier ook in Zandvoort. Maar het is niet door vuurwerk gebeurd, alhoewel er zal misschien wel een beetje vuurwerk bij te pas zijn gekomen. Zo gaat dat. We gaan beginnen met een mooi eh, werkje van eh, Grant and Forsyth. Nou, die kennen we allemaal nog als de Guys and Dolls van vroeger. Maar die hebben ook een heel mooi kerstalbum gemaakt. En daar ga ik mee beginnen. Eh, Grant and Forsyth, het mannelijk deel, is overleden helaas. nog niet zo lang geleden. Ik heb ze eens een keer, toen ik bij Radio Beverwijk radio maakte... heb ik ze een keer in de uitzending gehad. Judy Forsythe natuurlijk, met een wereldberoemde... of nou, in ieder geval eh, Europees beroemde vader... in de United Kingdom. Eh, en, eh, nou ja, daar de dochter van, Judy Forsythe. En uh, zo klonken ze. kerstdagen. Ja, we leven er met z'n allen weer naartoe. De winkels, de supermarkten lopen weer vol met mensen... die nu alweer allerlei boodschappen eh, aan het doen zijn... allerlei voorraden aan het aanleggen voor die eh, twee heerlijke dagen. En misschien ook wel de dag daaraan eh, voorafgaand, de 24 december kerstavond de kerken weer vol zitten. En ja, allerlei activiteiten, samenzang wordt georganiseerd enzovoorts. We hoorden net uh, Grant en Forsyth en de man, het, het, mannelijk deel van Grant en Forsyth heette dan moet ik even spieken, Dominic Grant. Dominique. En Dominique is dus helaas, luisteraars, ik kan het niet mooier maken, dat is overleden. I'll say goodbye to love. No one ever cared if I should live or die. Time and time again, the chance for love has passed me by. And all I know of love is how to live without it. I just can't seem to find it So I've made my mind up I must live my life alone And though it's not the easy way I guess I've always known I'd say goodbye to love There are no tomorrows to believe Goodbye to Love. Dat was natuurlijk Karen Carpenter. Met de Carpenters, met haar buur samen. Ja, die hebben ook prachtige kerstalbums gemaakt. Een, eh, een dubbel album met de oude klassieke kerstliedjes, maar ook moderne. En hele ouverture zit erbij. Het is werkelijk een genot om dat te luisteren.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 En, en dit is er ook eentje. Het is van Elvis Presley, maar dat doet hij niet alleen. Hij zingt het samen met Martina McBride. En dan heb ik het over Blue Christmas. Een prachtige versie. Elvis, laat van je horen, man. Martina McBride was het vrouwelijke, eh, het vrouwelijke gedeelte van het liedje Blue Christmas... samen met Elvis Presley, en, eh, een zeer appetijtelijke dame om te zien. Ik weet niet hoe het met haar afgelopen is. Ik praat hier natuurlijk over de jaren. Nou, wat zal het geweest zijn? Zo eh, eind jaren 50, begin jaren 60. Dat dit opgenomen is, dus dat is ruim 60 jaar geleden. wat vliegt de tijd voorbij, de luisteraars. Elton John heeft uh, natuurlijk prachtig gezongen in de kerk in de Westminster Abbey...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 Uh, in de Westminster Abbey. Live gezongen door eh, niemand minder dan Elton John... Het blijkt, luisteraars, eh, uit de, betrouwbare gegevens... voor zover ik dat eh, heb kunnen opduiken... dat eh, moeder Maria, oftewel de moeder van Jezus... een enig kind was. Mary was a lonely child. Nou, ik heb het nooit geweten, maar het, het wordt bevestigd door allerlei kanalen, moet ik zeggen. Dus we mogen daar van uitgaan. Het is zelfs vastgelegd op een een heel mooi muziekwerkje. Mary was een lonely child. Een only child, moet ik zeggen. Art Garfunkel, die uh, zingt dat voor u. Ja, Art Garfunkel heeft meerdere solo-albums gemaakt. Eh, waaronder Angel Claire. En eh, daar staat dit nummer op. Het is, heeft niet zo eh, zeer betekenis op Maria van Jezus hoor. Het was een meisje wat in een trailer was geboren. In ieder geval ook een, een bestaan heeft geleid wat weinig liefdevol was. Zo blijkt uit de tekst. Maar een mooi nummer om eventjes te laten horen. En het past prima in het sfeertje.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 Bij die vreselijke aanslag. Hè, want het zal toch een aanslag geweest zijn met vuurwerk of zo hoeft maar een klein vuurwerkje geweest te zijn... wat vervolgens een gasleiding heeft eh, doen ontploffen. En vervolgens is de hele, het hele bouwwerk van die flat daar eh, verwoest. Maar het ergste, zes mensenlevens verwoest. Je zou het niet op je geweten moeten hebben. alles Hè? Als je je vriendje of je vriendinnetje kwijtraakt. Ja. Kan allemaal gebeuren, maar we moeten eh, met de kersttijd eh, elkaar niet in de steek laten. We dromen allemaal nog van een witte kerst. In Amerika, daar, eh, hebben ze daar meer kans op als hier in Nederland, kan ik u vertellen. Duck Ashdown. Winter in America. The harbor's misty in the morning, love. Oh, how I miss December. The Frangipani opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office I suppose he's still there With you Sharing our morning song Winter in America is cold and I just keep growing older. I wish I could have known enough of love to leave love enough alone. I've learned something of love I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone And I hope you're getting all the love you've ever wanted Late December back in 60 But I wish I was there I wake into the sadness of the rain. In making love to strangers. Until you came, felt like the world was falling apart at the seams. Enough of all oh, my childhood dreams. To leave love enough alone. Winter Ja, winter in Amerika. Nou, dat is uh, meestal koud in Amerika. Hè. Dat, eh, dat, is daar, gewoon een gegeven. De, de, sommige delen van Canada natuurlijk ook. Eh, ik wil een nummer voor u gaan draaien. even spieken. van de Cats, Times Were when. Maar eh, ja, die computer hier is af en toe zo traag. Dus dat, dat nummer dat moet nog even opgestart worden. En dan moet ik daar mijn best doen om eventjes eh, de tijd eh, vol te praten, luisteraars. Dus even kijken of ik een, een werkje op cd voor u klaar heb staan... wat ook, wat ook in aanmerking komt voor, voor een programma als Tussen App en Vloed. Nou, Jonah LeWhite die gaat de Cavalry voor ons stoppen. Dat is ook een beetje een, eh, een kerstwerkje, heb ik begrepen. Is trouwens ook opgenomen door Rob de Nijs, Stop de Cavalry. Moet, eh, volgens mij moet het, het hetzelfde nummer zijn. We gaan hem, eh, we gaan hem gewoon beluisteren. Mea culpa, dit is Prins. <laughs> Ook leuk. Remember the time we swam naked in your father's pool. Boy, he was upset that night. Boy, was that ever clever. Remember that night we played for for money. and you robbed me blind. Remember how you used to scream so loud because you you hated the number nine. Hey, I saw your sister skating on the lake this afternoon. Good heaven, how she's grown. She's, she's the boy skater. She's so tall, but oh, oh, oh, your father's children all your father's children, baby, baby, you, you are the finest of them all. trust your lover. Well, I guess that all applies to her. Cause baby, you promised me. Baby, you promised me you'd never leave. Ja, je zal het misschien iets beloven, maar het nummer heet uh, Another Lonely Christmas. En het is inderdaad Prins die het pneumonia. Your mother said it was stressed But the doctor said you were dead tonight. I say it's senseless every Christmas night for seven years now. I drink banana daiquiris till I'm blind. As long as I can hear you smiling, baby. Prince met Another Lonely Christmas. Ja, ik heb gedraaid, luisteraars. Dat ging eigenlijk per ongeluk dat ik hem draaide. Want eh, als ik weet dat eh, hoe het klonk, dan had ik hem niet gedraaid. Dat is mijn ding niet. Maar ja, misschien voor u wel. Misschien heeft u er toch van genoten. Ik hoop het maar. Prince met Another Lonely Christmas. Ik vond helemaal niks met kerst. Hem eigenlijk het nummer. Ik weet niet hoe, hoe u daarover denkt eigenlijk. Ehm, even iets heel anders. Onze Cats uit Volendam. Times were when. sitting by vaak terug in de winter van 1963. Toen begon het na de kerstdagen. Dus niet tijdens de kerst, maar net na de kerstdagen begon het heftig te sneeuwen. Het begon bovendien zo eh, streng te vriezen dat het eh, hele IJsselmeer bevroren... dat je met een auto over het IJsselmeer eh, naar Friesland kon rijden. en dat zelfs de branding van de zee hier in Zandvoort, luisteraars... bevroren was, voor een deel dan natuurlijk. Hè. Maar voor dat zoutwater bevriezen bevriest, dan moet, moet echt flink vriezen hoor. En ook een tijdje achter elkaar. Nou, dat deed het in 1963. Het is de strengste winter die ik mij eh, weet te herinneren... die ik volgens mij ook eh, ooit in mijn leven heb meegemaakt. Eh, er waren rond die tijd, in de jaren 60, eind jaren 50... Er waren er wel meer winters hoor. Er was meer sneeuw. Je kon ze dus, als kind, ja, kon je heerlijke sneeuwhutten bouwen. En, en er waren echt periodes van een paar weken dat je lekker naar buiten in de sneeuw kon ravotten. Maar dat is helaas niet meer luisteraars.